Kasper Meijer met het NOS-journaal. Vanuit het hele spectrum van de Amerikaanse politiek zijn condolences binnengekomen... na de dood van oud-senator Bob Dole. President Biden prijst in een tweet zijn fatsoen en integriteit. President Obama roemt Dole als groots oorlogsheld, politiek leider en staatsman. Landsbelang zette hij altijd boven partijbelang volgens Obama. Oud-president Trump noemt Dole een waar patriot... Bob Dole overleed op 98-jarige leeftijd. Hij zat 36 jaar in het Amerikaanse congres. Tijdens de eerste campagnebijeenkomst van de nieuwe Franse presidentskandidaat Eric Zemmour zijn demonstranten in elkaar geslagen. Het groepje activisten was in het publiek opgestaan met t-shirts waarop nee tegen racisme stond. Op camerabeelden is te zien hoe aanhangers van Zemmour de betogers te lijf gingen en met stoelen gooiden. Zemmour is een rechtspopulistische publicist. Vorige week stelde hij zichzelf officieel kandidaat. Hij wil naar eigen zeggen Frankrijk heroveren op immigranten. In Suriname heeft de politie een legerofficier opgepakt... die ruim 500 kilo drugs bij zich had, vermoedelijk cocaïne. De man van 56 was er vandoor gegaan bij een controlepost van de politie. Na een achtervolging werd hij klemgereden. Acht jaar nadat hij ze vond, krijgt een Franse bergbeklimmer... de helft van een grote hoeveelheid edelstenen die hij ontdekte op de Mont Blanc. De andere helft gaat naar de gemeente Chamonix aan de voet van de berg. De edelstenen zijn waarschijnlijk van een van de slachtoffers van een vliegramp in 1966. Sinds de vondst in 2013 heeft Chamonix geprobeerd de familie van de eigenaar van de stenen te vinden, maar zonder succes. De totale waarde van de smaragden, robijnen en saffieren is 300.000 euro. Het weer vannacht koelt het af naar 2 graden in het westen tot 0 graden in het oosten. In opklaringen kan het licht vriezen en is er kans op mist. Komende dag begint droog, later het regen over bij 3 tot 5 graden.